Een voorspoedige start. Wouter Walgemoed met het NMS Journaal. De winkels van V&D en Laplace blijven de komende tijd open... hebben de bewindvoerders van de winkelketen gezegd. Gisteren kreeg V&D uitstel van betaling. Werknemers blijven in de maanden januari en februari aan het werk... en worden ook gewoon uitbetaald. Cadeaubonnen worden voorlopig niet aangenomen. Volgens de bewindvoerders hebben zich tientallen belangstellenden gemeld... voor de winkels van de V&D. In de loop van volgende maand moet duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren. De Nederlandse douane onderzoekt of een dochteronderneming van het inmiddels failliete installatiebedrijf Imtech illegale handel heeft gedreven. Dat zegt minister Ploemen in antwoord op Kamervlagen. Het dochterbedrijf Imtech Marine zou militair gevoelige apparatuur hebben geleverd aan bedrijven uit onder meer Iran, Syrië en Zuid-Soedan die op een internationale zwarte lijst staan. Zolang het onderzoek loopt mag de opvolger van Imtech Marine zoals gelijke goederen niet exporteren. De Amerikaanse regering heeft jarenlang geprobeerd de Syrische president Assad aan de kant te schuiven, schrijft de Wall Street Journal op basis van gesprekken met ruim 20 betrokkenen. Bij het begin van de opstand tegen Assad in 2011 benaderde Amerika Syrische officieren om de president af te zetten. Later probeerde de VS het bewind omver te werpen door rebellen te steunen. Twee Russen hebben vijf jaar cel gekregen voor de overval op een juwelier in Haarlem in februari. Bij die beroving werden meer dan een miljoen euro aan horloges en andere sieraden buitgemaakt. De mannen werden twee dagen na de roof in Finland aangehouden. Volgens de rechtbank zijn de Russen medeplegers. De overval zelf is gepleegd door drie anderen die nog spoorloos zijn. Het weer, een regengebied trekt over het land naar het oosten. Later vanavond wordt het weer droger. Er staat een stevige zuidwestenwind, aan zee soms hard of stormachtig. Morgen eerst zon, maar later op de dag vooral in het zuiden regen. Het wordt dan een graad of 11. Tweede kerstdag is het droog, maar wel bewolkt.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 Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Jong Zandvoort. vandaag over hebben rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven dier van de week met de naam Bandit. Rond kwart over zeven het weer. Rond zeven uur het nieuws. Om kwart over zeven de evenement is dan voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. Ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen. En wij gaan natuurlijk lekkere kerstliedjes draaien. En vandaag zit ook bij me Nigel.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 Maar het is natuurlijk tijd voor de, top 5 games. Ja, ja. ik weet het al. Ehm, nou ja, ga je gang, Nijt, joh. Ja, eh, op 5 staat Bloodborne. Eh, op 4 staat Call of Duty Black Ops 3. Op 3 staat FIFA 16. Op 2 staat Fallout 4. En op 1... Metal Gear Solid 5. Oh, je bent al klaar? Ja. Ik had net mijn muziek hierin gestart. Ah, ja, sorry. Ja. Ik, vind het, ik vind het gewoon zo leuk om de games te doen. Ja, ik, ja. Speel, je, speel je even deze games dan? Nou, ah. Bloodborne, Call of Duty, Black Ops 3, FIFA 16, uh, eh, Fallout 4 of Metal Gear Solid 5? Nou ja, ik speel die games niet zo heel veel. Ik ben meer deels een PC-gamer. Wat, wat, wat, wat, vind je nou echt leuk? Wat speel je dan? Nou ja, ik vind het meest vind ik gewoon leuk om te Minecraften. Maar ja, dat is gewoon... gewoon Minecraft. Wat, wat is Minecraft? Leg het voor de <laughs> mensen, ja, voor de mensen die het niet weten. kijk. Het zijn, eh, je bent in een wereld ja. en er is alles in blokjes. En mijn broertje... Maar wat gebeurt er dan? <laughs> kan er, wat gebeurt er? oh, oh, wat gebeurt er? Nou ja, er komen dus allemaal zombies op je af. En, eh, zombies! creepers en... Nee, maar over het algemeen is het wel een leuke game om je fantasie gewoon op los te laten gaan oh, oh is dat, oh, dat is dat ene waar je die huis gaat bouwen en zo. Ja, maar oh. ik, ik, dat is meer, merendeels het fantasie van mij. Ja, het schietgame die ik leuk vind, dat is uh, Warface. Een schietgame zeg je welke? Warface. Warface. Ja. Oké, ken ik zelf niet, maar... Nee, ja, GTA, dat kent iedereen wel. Ja, GTA 5, jongen. Jong! Online is dat leuk. Ja. <laughs> Goed, wij gaan weer lekker muziekje draaien. Oh, daar heb je dat spannende muziekje weer. Welk oh. muziekje gaat er komen? Ja. Ah. Heart breaks and promises. I've been more than my...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 I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a boy ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All My life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my own. eerste half uur zit er alweer op. het is tijd voor het dier van de week, Bandiet. Bandiet is een vrolijke jonge hond van anderhalf jaar jong. Hij is erg sterk en heeft duidelijke aanleiding nodig. Hij zoekt vooral bij kinderen graag de grens op. Met katten en kleine hondjes kan hij niet zo best vinden. Deze grote jongen kan niet traplopen, daarom zoekt Bandiet een thuis zonder kinderen, katten, kleine hondjes en trappen. Bandiet kan goed alleen zijn en luistert redelijk naar de basiscommando's. Hij is erg mensgericht en gaat graag met de baas mee uit. Bandiet, zoekt een baas die eh, sterk in zijn schoenen staat, ervaring heeft met honden en hem regelmatig wil knuffelen, want daar is hij echt heel gek op. Nou, bent u dit nou? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze grote, grote vriendelijke reus. Hij nou, wacht al op u. Hier thuis, land aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. fijne dagen. Hey, Mr. Policeman, I don't want She need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. No arrest, but mind your business. 7. Dat betekent dat het voor het weer. En dat gaat Nijtje op presenteren zo. Ja, dat ga jij toch presenteren? Ja, ja. <laughs> You're the driving home for Christmas. Het weer in Zandvoort en omgeving. Kerstavond en daaropvolgende kerstnacht is het droog. Met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Er waait een matig tot krachtig zuidoost, eh, zuidwesterwind en temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Vrijdag, eerste kerstdag, overheerst de, uh, de bevolking... <laughs> Eh, bewolking, sorry. Zeg je het weer, hè? Ja, ik, ik, ik blijf het steeds zeggen. Maakt niet uit. En <laughs> in de middag valt er enige tijd regen. De matig aan zeekrachtig zuid tot zuidwestwind neemt in de loop van de dag in kracht toe. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 11 graden. Tweede kerstdag, zaterdag, is de bewolkt en valt de buige regen. Maar zondag en maandag blijft het droog, met zo'n uh, meer dan zonneschijn. De wind, eh, de wind waait uit richting tussen zuidwest en zuidoost. En uh, is matig tot vrij krachtig over land. Een krachtig aan zee en temperatuur stijgt zaterdag naar 12, zondag naar 11 en maandag naar maximaal 10 graden. Ja, ik heb het moeten imprinten in mijn hoofd. Maar ja, dat, goed dat hoor, goed hoor.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 She told me. Nou, dat ik mijn gezicht wel kan voelen. Ik heb een plaatje... Eh, ik heb een plaatje klaarstaan. Two Brothers on the Third Floor, Never Alone. Ik vind, ik vind dat sinds vorige week zo'n lekker nummer. Oh. Ah. En, dan, eh, en dan keihard aan, hè? Nou, ik mag het niet te hard doen, maar... Nee, mag inderdaad niet, maar... Ah, oeh, ik, ik zie... Oh, mijn computer loopt vast. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Nee. Oh, nee, hij doet het al. Oh. Hier, komt hij. Two Brothers on the Third Floor, Never Alone. Nee, doet hij het nog niet. Wat is dit? Ja! Ja! Hey. Ja! Hoe gaan we dan? Wow! You never alone! raar zeggen. Maar die titel, ik vind, echt die titel vind ik ook wel iets voor kerst hebben. Want Never Alone... Ja, nooit alleen. Ja, precies, met kerst. Ja, natuurlijk zijn er wel mensen maar, die alleen zijn, maar... Ja. Dus het lijkt, eh, is het echt wel een kersttitel. Never Alone. Wist je, wist je dat ze ook een kerstplaatje hadden? Echt? Ja. Wacht, ik ga, hem even laten, ik ga hem even erbij pakken. Ja? Hier, kijk. Two Brothers on the Third Floor. Christmas Time. Nee. <laughs> zie je dat? Ja, ik zie het. Is, hoe zal dat dan klinken? Dat weet ik veel. Hardcore, eh, ik, ga, ik, ga, hem ook zo draaien. Kijk hoe dat klinkt. Een soort van hardcore, maar dan met een beat eronder. Ja, zoiets hè. Ja. Dat, lijkt me ook, maar ik zou het echt niet weten. Nee. Zullen we het zien? Je hoort hem zo na Never Alone. Even kijken hoe dit plaatje is dan, hè? Ja, dat wil ik wel zien. Het, begint eigenlijk best wel wat rustiger. Ja. Nou ja, je hoort dus zo het einde van het plaatje. <laughs> what if they reached? At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we. Als, je, als je Never Alone worden. Ja. Maar op zich, het is, het is wel een lekker nummer. Ja, het geeft het, ook nog een boodschap eigenlijk. Over. Oh ja? Ja. Hij zegt iedereen ook, join dit nummer en uh, zing mee. Oh, wij gaan even naar het nieuws.